Een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk... heeft het Front National van Marine Le Pen in geen enkele regio gewonnen. Dat blijkt uit een prognose van de uitslag. In de eerste ronde vorige week lag het rechtspopulistische Front National in zes regio's aan kop. Om te voorkomen dat het Front Nationaal de regionale verkiezingen zou winnen... hadden de socialisten zich in drie regio's teruggetrokken... en hun kiezers opgeroepen om op de conservatieven te stemmen. De PvdA-fractie in Rotterdam wil tien asielzoekers uit de noodopvang in Alfa aan de Rijn een adempauze bieden. Het zijn een transgender, een transseksueel en een aantal homo's die in de opvang worden getreiterd door andere asielzoekers. Het is kabinetsbeleid dat bedreigde groepen niet apart worden geplaatst. De noodopvang in Alfa aan de Rijn voert dan ook gesprekken met daders en slachtoffers en doet eventueel aangifte. De PvdA-fractie heeft nu aangevraagd om de asielzoekers elders op te vangen. Een Russisch oorlogsschip heeft op de Egeïsche Zee waarschuwingsschoten gelost om een botsing met een Turks visserschip te voorkomen. Volgens Russische media had het Turkse schip niet gereageerd op waarschuwingen. Na de schoten veranderde het schip van koers. De relatie Turkije-Rusland staat onder druk sinds Turkije bijna drie weken geleden een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht schoot. In de buurt van de Turks-Russische grens, Turks-Syrische grens, pardon. In Geldermalsen hebben inwoners op verschillende plekken in het dorp spandoeken opgehangen tegen een asielzoekerscentrum. De provincie heeft Geldermalsen verzocht 1500 asielzoekers te huisvesten in een nieuw te bouwen opvangcentrum. De tegenstanders vinden dat er te veel en zijn bang voor misstanden. Burgemeester De Vries zei zelf dat zij even naar adem had moeten happen na het verzoek. Komende woensdag stemt de gemeenteraad. Het weer, vanavond en vannacht wat motregen en minima rond 4 graden. Morgen veel bewolking, in het zuiden ook wat zon, in het noorden mogelijk wat miseregen.